Mariel Hageman met het NOS Journaal. Italië op de veerboot Norman Atlantic hooguit 15 mensen worden vermist. Eerder dacht Italië dat 98 opvarenden werden vermist. De openbaar aanklager heeft met een aantal onderzoekers rondgekeken op het schip in de haven van Brindisi. Daar is het vanmiddag naartoe gesleept. Griekenland zei eerder al dat veel opvarenden dubbel waren geteld. Tot nu toe is zeker dat 11 opvarenden en twee reddingswerkers zijn omgekomen. In Rotterdam veroorzaakt een lek in een dijk wateroverlast. Het lek in de Ringvaartdijk is vlakbij metrostation Schenkel. Politie en brandweer maken zich zorgen dat het water het elektriciteitsnet bereikt. Mogelijk wordt het metroverkeer stilgelegd. Het gat in de dijk is ruim een halve meter in doorsnee. Het Hoogheemraadschap heeft een vrachtwagen met klei laten komen om het gat te dichten. Ook laat de gemeente zandzakken komen. Politiemensen in Rome hebben zich op oudejaarsavond massaal ziek gemeld. Ruim 80% van hen kwam niet opdagen en er werden massaal vervangers opgeroepen. De autoriteiten onderzoeken of de agenten hebben afgesproken zich ziek te melden uit protest tegen aangekondigde hervormingen. De politievakbonden en de regering van premier Renzi ruzie al maanden over de veranderingen. Renzi wil onder meer de salarissen en arbeidsvoorwaarden van agenten versoberen. Het Nederlandse marineschip Karel Doorman is aangekomen in Liberia. Het schip brengt hulpgoederen in het West-Afrikaanse land voor de strijd tegen ebola. Daarna keert de Karel Doorman terug naar Nederland. Het schip vertrok op 12 december uit Vlissingen en deed ook Sierra Leone en Guinea aan. Behalve voedsel zijn er ambulances, terreinwagens, beschermende kleding, bedden en medische spullen aan boord. In november leverde het schip ook al goederen af aan drie landen in West-Afrika. Het weer. Vanavond en vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of 2. Morgen geruime tijd regen en motregen. In het oosten en zuiden ook natte sneeuw. Temperatuur tussen 1 graad in Brabant en 10 graden in het uiterste zuiden.